Amber Brandsen met het NOS-journaal. Bij een zeer grote brand in een bedrijfsgebouw in Wateringen is asbest vrijgekomen. Het is nog niet bekend hoeveel en op welke plekken. De brand brak uit in een verf- en behangloods. Er kwam veel rook vrij. Zeker twintig buurtbewoners zijn geëvacueerd. Ze zijn in het gemeentehuis opgevangen. Andere omwonenden moesten ramen en deuren dicht houden. Er zijn geen gewonden gevallen bij de brand in Wateringen. De loods is volledig afgebrand. Duikers hebben de voice recorder van het neergestorte Air Asia-toestel boven water gehaald. De zwarte doos werd gevonden in de Javazee bij Indonesië... in de buurt van de plek waar gisteren de andere zwarte doos al werd opgedoken. De voice recorder bevat geluidsopnames uit de cockpits... en geeft mogelijk meer duidelijkheid over de oorzaak van de crash. De doos wordt voor onderzoek naar de Indonesische hoofdstad Jakarta gebracht. De zwarte doos die gisteren uit zee werd gehaald... bevatte vluchtgegevens van het neergestorte toestel van AirAsia. Asia. Fidel Castro heeft een brief gestuurd naar de Argentijnse oud-voetballer Diego Maradona. Het is voor het eerst in drie maanden dat er iets naar buiten komt van zijn hand. Maradona heeft de brief laten zien op een Venezolaans tv-station. Waarschijnlijk is de actie bedoeld om de geruchten over het overlijden van de voormalige Cubaanse leider de kop in te drukken. De omslag van de nieuwe editie van het Franse satirische blad Charlie Hebdo is uitgelekt. De Franse krant Libération twitterde gisteravond de voorpagina. Daarop staat de profeet Mohammed met een bordje met de tekst Je suis Charlie. Bovenaan de voorpagina staat Alles is vergeven. De volgende editie komt morgen uit in een oplage van 3 miljoen. Charlie Hebdo zal ook in Nederland te koop zijn. Het weer, de dag begint regenachtig, maar later trekt de neerslag via het oosten weg en neemt de wind af.